IS-strijders hebben gedood bij de luchtaanvallen op en rond de Syrische stad Kobani. Maar het is nog steeds mogelijk dat de stad in handen van IS valt, zegt het Pentagon. Om de stad wordt al weken gevochten tussen Koerden en IS-strijders. Ook bij Defensie zijn medewerkers geschorst vanwege corruptie. Twee hoge officieren en twee hoge burgerambtenaren worden verdacht van corruptie bij de inkoop van voertuigen voor het werk. Meer meldt het ministerie van Defensie niet. Gisteren werd bekend dat vijf politiemensen zijn geschorst omdat ze zouden hebben gesjoemeld bij de inkoop van politievoertuigen.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 Dat zei voorzitter Kastelein in Nieuwsuur. De nieuwe topman Elbers is volgens Kastelein iemand die de confrontatie met de bonden niet schuwt. Urlings had met de bonden afgesproken dat de KLM niet zou hoeven opdraaien voor de kosten van de stakingen bij Air France. De Unie wil de KLM daaraan houden, ook al is Urlings weg. Mensen met een pensioen van het ABP krijgen volgend jaar de inflatie niet gecompenseerd. Het grootste fonds van Nederland kan de pensioenen niet verhogen omdat de vereiste dekkingsgraad niet wordt gehaald. Het ABP kan de pensioenen al een paar jaar op rij niet indexeren. En daardoor lopen die nu ruim 9% achter op de stijging van het prijsspel. En er zijn meer fondsen die een te lage dekkingsgraad hebben, zoals het metaalfonds PMT. De meeste hebben nog geen besluit genomen over wel of niet indexeren, maar de kans daarop lijkt klein. De Dow Jones is na een wilde beursdag met forse koersschommelingen 1,1% lager gesloten. Net als in Europa leidde slecht nieuws over de Amerikaanse economie aanvankelijk tot grote verliezen. Herstel volgde toen een persbureau meldde dat de president van de Fed heeft gezegd dat de Amerikaanse economie stevig genoeg is.